Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat gewond in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De slachtoffers stonden zondagavond op een houten platform tijdens een muziekfestival... toen hij het rond middernacht begaf. Sommige mensen vielen in zee. Het is nog onduidelijk waardoor het podium instortte. Het aantal openstaande vacatures is gestegen naar recordhoogte... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... Eind juni stonden er 251.000 vacatures open in Nederland... en daarmee is het record van 2007 gebroken. Vooral het aantal vacatures in de handel en de horeca nam flink toe. Door de krapte op de arbeidsmarkt krijgen ook meer mensen een vaste aanstelling. Al twee kwartalen stijgt het aantal werknemers met een vast contract harder... dan het aantal mensen met een tijdelijk contract. De droogte van de afgelopen periode heeft ook schade veroorzaakt aan kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De bomen, hagen en rhododendrons in de tuinen en parken hebben het zwaar, meldt de stichting waar veel landeigenaren bij zijn aangesloten. Door het watergebrek zijn ook kasteelgrachten en vijvers drooggevallen, wat tot schade aan de fundering heeft geleid. Het herstel duurt volgens kasteel- en landgoedeigenaren jaren. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten gisteravond stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien... Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Verschillende politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt. Hier en daar valt een enkele bui.